Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De coalitiepartijen zijn het op grote lijnen eens over de belastingmaatregelen... die ertoe moeten leiden dat de koopkracht volgend jaar eerlijk wordt verdeeld. Ook over het verbeteren van de woningmarkt, met name voor starters, zitten ze op één lijn. Dat bleek na een extra overleg gisteravond in Den Haag. De coalitiepartijen hebben niet meer gesproken over een speciaal fonds... om de komende jaren grote investeringen te doen in de infrastructuur en de woningbouw... Daar ontstond bij de partijen irritatie over nadat de plannen waren uitgelekt. Het aantal daklozen in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2009 waren zo'n 18.000 mensen dakloos. Vorig jaar waren dat er bijna 40.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het leger des komen mensen sneller op straat terecht... doordat de druk in de GGZ toeneemt. Ook zijn er volgens de organisatie te weinig betaalbare woningen... en blijven daklozen langer in de opvang waardoor er weinig doorstroming is. De Nederlandse regisseur Ena Sendijarevic heeft de prijs voor de beste film gewonnen... op het filmfestival van Sarajevo. Sendijarevic werd geboren in Bosnië... maar vluchtte als kind met haar ouders naar Nederland... De film Take Me Somewhere Nice was haar eerste film... en gaat over een tiener die van Nederland naar haar moederland Bosnië reist... om haar zieke vader te ontmoeten. Het festival in Sarajevo werd voor de 25ste keer gehouden. Aan de prijs Beste Film is een geldbedrag van 16.000 euro verbonden. Braziliaanse aanklagers gaan onderzoek doen... naar de ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied. Ze willen kijken of er wel genoeg toezicht is op de naleving van milieuwetten... Intussen is er steeds meer internationale kritiek op president Bolsonaro... omdat hij te weinig zou doen tegen de branden. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 10.